Vorig jaar is het aantal gehalveerd tot 10. Volgens Rijkswaterstaat heeft het onder meer geholpen dat weginspecteurs sinds kort zelf boetes mogen uitdelen. De luchtkwaliteit in Nederland voldoet niet aan de Europese normen, staat in een rapport van Milieudefensie. Uit metingen blijkt dat er op zeker elf plaatsen in het land meer stikstofdioxide in de lucht zit dan toegestaan. Onder meer de Stadhouderskade en de Valkenburgerstraat in Amsterdam, de Parallelweg in Maastricht, de Hoefkade in Den Haag en de Koolsingel in Rotterdam scoren onder de maat. De kansspelautoriteit wil dat App Stores tientallen gokapps verwijderen. Het gaat om gokapps in de winkels van Apple en Google... waarmee met echt geld kan worden gegokt op telefoons. In Nederland mag dat niet onder de huidige wetgeving. Als de apps niet worden verwijderd... kan de kansspelautoriteit boetes uitdelen. Australië heeft vijf Syriëgangers opgepakt die met een bootje het land wilden verlaten om zich bij IS aan te sluiten. Ze waren vanuit Melbourne naar het noorden gereden met een vissersbootje achter hun auto. Ze wilden naar Indonesië varen om van daaruit door te reizen naar Syrië. Ebro Umar is weer in Nederland. Volgens getuigen op Schiphol zat ze met haar moeder in een vliegtuig dat kort na middernacht aankwam. Ze kreeg gisteren te horen dat Turkije haar uitreisverbod heeft ingetrokken. Umar mag in Nederland afwachten of de Turkse justitie haar gaat vervolgen. En Douwe Bob heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. In de halve finale in Stockholm eindigde hij bij de beste tien met zijn nummer Slow Down. Na afloop zei de zanger dat hij nu nog maar één doel heeft en dat is de trofee mee naar huis nemen. Zaterdag komt Douwe Bob in de eerste helft aan de beurt in de finale. Het weer in het noorden bewolkt met kans op wat regen. In het zuiden meer zon. Later vandaag ook meer wolken in het zuiden. Kunnen dan wat buien vallen met kans op hagel of onweer. En het wordt 22 ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een normale ochtendspits in de Randstad voor de woensdag en dat betekent dat de vertraging meestal beperkt blijft tot een paar minuten. Dit zijn de belangrijkste uitzonderingen. De A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 3 kilometer. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knoop het Ipenburg en Dorp 6. De A6 Lelystad-Muiden bij Knoop het Muidenberg, 6. De A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam, 10 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam voor het Plein 4 en op de A20 Gouda-Hoek van Holland tussen Rotterdam-Krooswijk of tussen Rotterdam-Prins Alexander en Krooswijk 3 kilometer vanwege een kapotte vrachtwagen. De A27 Breda-Utrecht bij Lexmond 4 de N44 Den Haag-Wassenaar bij Wassenaar 3 kilometer.